vluchten, zegt correspondent Nasra Habib Allah. Het Israëlische leger die heeft gezegd dat ze vandaag ook weer een aantal uur zo'n eh, zo'n vluchtroute openhouden. Ze zeggen dan kunnen mensen op een veilige manier eh, toch naar het zuiden toe. En dat zou ook gaan om de mensen die dus nog vastzitten in het El Shifa ziekenhuis. Eh, tenminste, de mensen die kunnen vluchten, want ja, dat is gewoon niet voor alle patiënten mogelijk. Het is onduidelijk wat nu de situatie is in dat ziekenhuis. De wereldorganisatie Wereldgezondheidsorganisatie zegt dat ze geen contact meer hebben met hun medewerkers daar. In Limburg is vanochtend de eerste plaatselijke vorst van het najaar gemeten. Op het weerstation van de KNMI in El, dat ligt in de buurt van Weert, vroor het 0,8 graden. Gemiddeld wordt de eerste vorst van het najaar al iets eerder gemeten, op 23 oktober. En van een eerste landelijke vriesdag is pas sprake als de temperatuur bij het weerstation in De Beeld onder nul duikt. Dat is gemiddeld op 3 november het geval. Ja, en voor je het weet is het weer die tijd van het jaar. Have a holly jolly Christmas. It's the best time of the year. Ja, maar voor lang niet iedereen zijn die kerstdagen zo gezellig. Er zijn een hoop ouderen die dan geen aandacht krijgen en zich eenzaam voelen. En daar bedacht Yvonne wat op. Samen met vrijwilligers schrijft ze 10.000 kerstkaartjes voor dit soort ouderen. En die zijn hard nodig, vertelt ze. Mensen zijn tegenwoordig zo druk met werk, met van alles en nog wat. Dat hun vader, moeder, opa, oma heel vaak vergeten wordt. En de kerstdagen zijn daarin voor die mensen juist de donkerste dagen van hun leven.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 beverage. get the mansion what you see. Don't be fooled by the rocks that I got. running know it don't matter anyway. You can rely on the old man's money. You can rely on the old man's money. It's a bitch, girl, but it's gone too far, cause you know it don't matter anyway. Say money, money won't get you too far, get you too far. you did. Oh, I don't see no cows no no wait. Yeah, that one over there. Yeah, Taxi. Take me to the other side of town. Just as fast as you can. Taxi before my lady put me down. Please won't you hurry? Can't you see she's got me worried? I don't wanna lose her love. I don't wanna lose her. The cross town is too slow hitchhiking is a no-no. She's all I'm thinking of, all I'm thinking of. Taxi, I've got some patching up to do. Yes, I have now. Taxi, like a fool.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 神。哈哈。 changing for